Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Tweede Kamer is onaangenaam verrast over de ICT-problemen... bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Eerder bleek dat de invoering van een nieuw computersysteem bij de NVWA... bijna 60 miljoen euro meer kost dan gedacht... en bijna twee jaar langer duurt dan gepland. Het CDA noemt het een bizarre overschrijding. Volgens de VVD heeft de NVWA de boel duidelijk niet onder controle... Beide regeringspartijen vinden dat de opgelopen kosten voor het computersysteem er niet toe mogen leiden dat boeren en ondernemers meer gaan betalen voor controles. De langlopende ruzie in de Duitse regeringscoalitie over het asielbeleid is mogelijk voorbij. De CDU van bondskanselier Merkel is bereid een compromis te sluiten met coalitiepartner CSU. Migranten van wie de asielaanvraag in Duitsland eerder is afgewezen... moeten aan de grens geweigerd kunnen worden als ze opnieuw het land binnen willen komen. Of de CSU dit compromis ver genoeg vindt gaan is nog onduidelijk. Beide partijen houden op dit moment een spoedoverleg over de kwestie. Consumenten moeten op voedselverpakkingen niet alleen kunnen zien welke ingrediënten erin zitten, maar ook hoeveel er van elke voedingsstof in zit. Dat vindt de Europese Organisatie van Consumentenbonden. Fabrikanten zetten nu soms misleidende informatie op de verpakking, bijvoorbeeld over hoeveel fruit er daadwerkelijk in fruitdrank zit. Europese regels daarover zouden nu nog te vaag zijn om fabrikanten erop aan te spreken. De consumentenorganisatie wil ook dat er duidelijke definities komen voor termen als ambachtelijk en grootmoedersrecept. De politie Oost-Nederland heeft voor de tweede keer in een week tijd een medewerker ontslagen. De laatste weggestuurde medewerker sloeg bewust verkeerde informatie op in de politiesystemen. Waarom is onduidelijk. Maandag werd een andere medewerker ontslagen... omdat hij informatie uit de politiesystemen haalde voor privégebruik. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het gaat licht regenen en stevig waaien bij 17 tot 22 graden. Morgen iets warmer, tot 23 graden in het Middenland.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 La la la la. Dat Braziliaans is iets moeilijker hè. Heeft iemand een muntje voor mij? Een euro, een 50 cent, je krijgt het terug. Ik zweer het je, echt waar. Kijk, daar komt hij al aan. Dankjewel, man. Prachtig. Een euro, mooie euro. Een Nederlandse met een koningin erop. En er staan aan de zijkanten iets van 18 sterretjes. En het schijnt nu dat een van die sterretjes, dat is een klein microfoontje. Nou, haal hem er maar uit. Hallo? Ogenblikje. Het is warm, hè, mensen? Tenminste, ik heb het warm. Het is net werken wat ik doe. Niet mee alsjeblieft. Yeah? die graag cornichons eten, augurken. Eten dat hier augurken? Dat zijn dan die knapperige dingetjes, dat zit in een bokaaltje met azijn. Maar tegenwoordig, door de verzuring van de samenleving, hoeft je dan niet meer in een bokaaltje met azijn te steken. Je kunt je augurken gewoon buiten op de vensterbank leggen en die blijven krokant dus ja, <laughs> dankzij de verzuring van de samenleving. Dus aan alle nadelen zit er een voordeel. En ik merk dat meteen, want ik ben een echte optimist. Een optimist, weet je wat dat is? Dat is iemand die ze nog niet alles verteld hebben. <laughs> en uh, wel te plus, uh, eh, dat niet te min. Eh, ik wil altijd de wereld redden eh, met benefieten, maar ze werken mij tegen. Laatst ook weer enorm tegengewerkt. Ik had een benefiet gedaan voor artsen zonder diploma. En uh, volledig tegengewerkt. Ik heb laatst een grote benefiet gedaan voor Afrika. Maar dat is altijd delicaat, hè? Want voordat je in Afrika één uitgehongerd, triestig kindje kunt helpen... moet je daar eerst tien corrupte politiekers doodkloppen met een platte schub. Anders geraakt dat geld nooit niet op bij die sukkelaar. En ik heb dus een benefiet gedaan voor Afrika. En de volledige opbrengst is dus integraal gegaan naar de aankoop van 10.000 van die schoppen. <laughs> Eh, <laughs> Mijn vertrouwen in de criminaliteit staat op een heel laag pitje. Ja, er is een tijdje geweest, waar elke week ontsnapten er een stuk of tien gevangenen uit de gevangenis. En de mensen zo, maar hoe raken die nu zo makkelijk buiten? Hoe kan dat nu? Ja, ze hadden een cipier bedreigd met een patatenschellerken, een aardappelmesken. hoe geraken die man dan nou zo'n aardappelmesken? Ja, dat was een vernuft plan. De moeder van zo'n crimineel had een Boeing 747 binnengesmokkeld. En die mannen hebben die een boeing omgebouwd tot de patatenschellerken. Daarmee hebben ze dan zo'n cipier bedreigd en ze waren buiten. Ik jullie daar met loeiende sirenes achteraan? Nee, nee, die liepen richting Nederland. We hebben die laten lopen. <laughs> Ja, ondertussen, hè, de brave burger die zijn nestel afdraait... Ja, nul tolerantie, die moeten ze hebben. Hè. In mijn dorpje, ja, ik reed daar ergens 37, waar je 30 mocht rijden. Flits! stond erop, de flinke. Urbanus, veel te rap. zot, je reed 37. Dat is niet waar. Ik reed 30, maar dat, bord ik eh, kwam tegen 7 per uur in mijn richting gesprongen. Kom jongen, met zo'n zever komt er niet vanaf. Hè. 50 euro boete. Ja, ik geef die mannen 16 euro. Wat is dat hier, 16 euro? Ja, met de wet Lejeune moet ik toch maar een derde van mijn boete betalen. Maar jongen, dat tel niet. De wet lejeune, dat is voor als je een bijl in ene zijn kop gekapt hebt, dan heb je daar recht op, maar niet als je zo maar flitst. <laughs> ik had al eens gedacht, hè. Moesten we nu een keer een heel jaar lang die snelle rijden dan 10 kilometer per uur. Dan staan al die jackpotten daar voor niks te roesten. weet je wat ze dan in België gaan doen?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 Hoe kan je het goed hebben? Rock Show. Venus and Mars van Wings. Paul McCartney, Danny Lane, Linda McCartney. Ik weet, niet wie de verder nog meespeelde, want dat wisselde nog alles bij Wings. Dus. Hey, eh, en Dolly, weet je dat er in deze tekst een Nederlands gebouw voorkomt? Wist jij dat? Meen je dat nou? Ja. Dat is mij helemaal niet opgevallen. Ja, er komt een Nederlands gebouw in voor. Oh, die nou nu gaat komen? Nee, over oh, wat geweest is net. Ja, there's a rock show at the concertgebouw. Meen je dat nou? Ja, echt waar. Oh? Ja. Nou, dat me niet opgevallen. Was in de tijd nog dat er in het Concertgebouw in Amsterdam nog eh, popconcerten plaatsvonden. Dat eh, is nu niet meer zo. Zoveel niet, althans heel af en toe nog eens. Maar eh, toen nog wel. En toen was het een van de rocktempels, zal ik maar zeggen, in die tijd. Oh. Vandaar, there's a rock show at the Concert Gebouw eh, eh, in en ehm, Long Hair at the Madison Square of zo, eh, zoiets, was het. En rock and roll at the Hollywood Bowl. Zo was het. Ja, rock show. Fantastisch nummer van Wings. Wat doe je nou weer? Ik, ik krijg, er gaat ineens nies met een rotvaart uit. Oh. Oh, ik hem niet tegenhouden. Sorry hoor. Nou, geeft niet hoor. Maak je wel het kapje even schoon? <laughs> plopje? plopje. Nee, ik heb naast het plopje geniest. Oh nee, dan is het oh, goed. Oh, dan is het scherm ja, aan de beurt. Ja, oh, dat is... Nou ja, <laughs> daar zit toch niemand aan. <laughs> Nee, dat hoop je dan maar. Dit is nieuw. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. sun and change in the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this.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 Om Betrouw niemand. Nee, shotgun heette het. Ja. En dat is eh, George Ezra. En dat was de akoestische versie. Nou, ook weer eens lekker. hey, het is bijna zomertijd, hè? Ja, de 21 Bijna zomer, ja. De ja. 21 ja, dus schijnt dat allemaal te gebeuren. Week. Ja. volgende week. En dan nog een weekje. En dan gaan wij ook met reces. Ja, we hebben nog twee donderdagen, Dolly. Zul je me, je missen al die tijd? Ik, ik heb er nog één. Oh, jij hebt er nog één? Ja, die laatste ga ik niet redden. Oh. Jammer, hè? Nou, nou dan red ik hem ook niet. <laughs> Dan neem ik ook maar vakantie. Ja, dus eh, nog eentje op de donderdag. Ja. Oh, ja. Misschien wil Bart mijn sidekick wel zijn die donderdag. Oh, dat kan natuurlijk. Ook gezellig. Nou, wat is dit? Mitrailleur? Ja. chuck. shotgun. Dit is eh, Billy Stewart. En Summertime. The long version. A summertime. And the living is easy. Fish are jumping. don't you know, my darling? I, I said it right now, and the cotton is high.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 En dit is er een van Billy Stewart. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, voor de tweede maal het regionale nieuws in deze uitzending van eh, Zandvoort Luncht. Een 25-jarige Haarlemse bestuurder trok gisteravond de aandacht van de, van de, politie... door op de Lange Herenvest in Haarlem heel hard te gaan toeteren en schreeuwen. De man had geen zin om op de auto's voor zich te wachten... en reed vervolgens 70 kilometer te hard via de linkerzijde van de weg... Nou, u begrijpt, zijn rijbewijs is ingenomen. Rond kwart voor twaalf s'avonds kreeg de politie de ongeduldige man in het vizier... en hij kon dus niet meer wachten. Zijn snelheid liep op tot 120 km per uur. En eh, ja, welke, man de, welke papieren de man nog meer mag gaan inleveren... is nog niet bekend. Waar is mijn andere nieuws gebleven? Mijn nieuws is weg. Het <laughs> zit mee, hè, vandaag. Ja, mijn nieuws is weg. Oh, wacht, wacht. Ik zie wat voorbij komen. Ja, ik, heb hem weer terug. Ja, zag jij hem ook voorbij ik komen? Ik zag hem Ik denk, hé, hey, daar gaat het nieuws. Dacht ja, daar ging het nieuws. Ja, ik heb hem erachteraan gerend. Ja, ik heb hem weer te pakken. Ja, nou. je moet ook dat raam dicht doen. Dan kan het niet wegwaaien. Ja dat, ja, dat klopt. Er staat meer wind dan ik verwacht had. dus, eh, nee, maar ik heb hem eh, stevig vast. Oké. Goed, eh, woensdagmiddag, gisteren dus, is een fietser gewond geraakt... toen hij op het fietspad langs de Zandvoortse Laan in Bentveld... in botsing kwam met een Kanta. Het gemotoriseerde voertuig wilde de fietser inhalen... waarna het ongeluk gebeurde. De fietser kwam hierdoor ten val. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op de Julianalaan in Overveen is gisterenmorgen een bromfietscontrole gehouden. Er waren 27 snorfietsen gecontroleerd... waarvan er twee niet in orde bleken te zijn. En van het aantal bromfietsen zijn er 11 gepasseerd... en staande gehouden bij het eh, meetstationnetje. En daarvan bleek er één niet in orde. De overtreders kregen een procesverbaal en een van de eigenaren moest zijn voertuig ter herkeuring aanbieden aan de Rijksdienst Wegverkeer. Dan gisterochtend een ander ongeval in Aardehout. Drie auto's zijn woensdagochtend in Aardehout op elkaar gebotst op de Zandvoorteweg. Eén vrouw is daarbij gewond geraakt. Twee auto's stonden stil op de weg omdat de voorste automobilist wilde gaan afslaan... en de derde auto kwam aanrijden en klapte toen vol op de achterste stilstaande auto. De middelste wagen kwam na het ongeval schuin over de weg in de bosjes tot stilstand. En de bestuurster van die middelste wagen die raakte bij het ongeval gewond... en moest zich door ambulancepersoneel laten behandelen. De andere inzittenden kwamen met de schrik vrij. En de schade aan de achterste en middelste wagen is groot. De bestuurster van de voorste wagen kon met lichte schade haar voertuig thuis neerzetten. En door het ongeval was de Zandvoortenweg richting Zandvoort in eerste instantie helemaal gestremd. En het verkeer stond daardoor muurvast rondom het station. En na enige tijd hebben agenten de auto's via een andere rijbaan laten passeren. Gisteren heeft burgemeester Niek Meijer per direct een bedrijfspand aan de boulevard Barnaar gesloten op grond van de opiumwet. In het pand werd een hennepkwekerij met ruim 1600 hennepplanten aangetroffen. Er bleek ook illegaal stroom te zijn afgetapt. Het pand is gesloten voor onbepaalde tijd. Burgemeester Meijer merkt deze professionele hennepkwekerij aan... als een ernstige verstoring van de openbare orde en heeft daarom het pand gesloten. Naast de strafrechtelijke aanpak door politie en justitie... wordt ook door de gemeente krachtig, eenduidig en consequent in de strijd... tegen de georganiseerde hennephandel opgetreden. Tot zover het regionale nieuws. Ze nou gewoon zo simpelweg gewoon het legaliseren heb je die rotzooi niet meer. Dan gooi je die kas in het Westland er vol mee. Staat het toch zat leeg. Dus eh, legaliseer gewoon die handel, joh. Dan heb je het gelijk uit de criminaliteit vandaan. Zo. Ja, zitten we allemaal in die troep straks. Lekker toch? Lekker. Man. Ik vind het niks lekkers aan, sorry gek, En maar een lekker bakje koffie.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 De verwachting is dat de meeste regen gaat vallen tussen 2 en 5 uur... met een eventuele uitloop tot 6 uur. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 19 graden. Vanavond wordt het weer droog en geleidelijk klaart het op. Lokaal ontstaat nevel en mist en koelt het af naar 13 graden. Morgen blijft het droog en zijn er perioden met zon... en de wind waait zwak tot matig uit richtingen tussen zuid en west... en de temperatuur stijgt dan gelukkig weer een klein beetje naar de 21 graden. In het weekend schijnt zaterdag geregeld de zon en is het droog. En in de nacht naar zondag gaat het regenen. En zondag draait het om enkele buien. De temperatuur stijgt zaterdag naar 21 en zondag blijft het kwik steken bij een graad of 18. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. Zandvoort. Het liedje van de Op Oh. is hij toch even hoor. Nederlands oudste rocker. Hij bracht in Nederland eh, eigenlijk als een van de allereerste eh, de rock'n'roll met Kom van de dak af natuurlijk. 1961. En dan zullen er misschien wel andere figuren zijn die zeggen... Oh, ik deed het al veel eerder. Nou, <clears throat> in ieder geval, hij had er succes mee. Peter Koelewijn. Producer, uh, disjockey, zanger. Nou ja, wat is hij eigenlijk niet. En een man die nog... <laughs> ik heb laatst nog weer eens een... een, een <clears throat> jubileumshow gezien op de televisie. Waarin andere mensen ook zijn, eh, <clears throat> zijn werk deden. Zijn, zijn liedjes zongen. En eh, ik, het leuke daarvan was dat eh, een van mijn oud-leerlingen, eh, toetsenist, daar in de band meespeelde. En dat ik later las van, god, ik wist niet dat die man zulke goede nummers gemaakt had. Oh. <laughs> ja, maar ja, dat zijn jongens die, die, luisteren daar normaal niet naar en, dan moeten ze, en dan moeten ze in die, die band spelen. En dan moeten ze die liedjes doen. En dan denk je, jezus, heb je dat ook geschreven? Ja. Oh, heb je dat ook gemaakt? Verrassend. Oh, heb je dat ook gemaakt? ja. En dan kom je eigenlijk hele verrassende dingen tegen. Want de man is, is zo veelzijdig op dat gebied. Ja. Want hij heeft bijvoorbeeld, dit is dan een van zijn rockers. Uh, hij heeft ook natuurlijk eh, dingen voor, voor Bonnie Sinclair gemaakt. Hè, stamp je handen, eh, klap je voeten en stamp je handen of zoiets, weet ik veel. En, eh, maar eh, bijvoorbeeld ook een mooi liedje als I Won't Stand Between Them van Bonnie Sinclair is ook van hem. Hmm. Hmm. Dus kun je eens nagaan wat een veelzijdige man dat was. Nou, misschien moeten we maar eens een 6 in 1 van hem maken. 6 in 1. <laughs> ja, dat zou leuk. Ja, nou, dat is een goed idee. Gaan we doen een keer. Goed. Uh, ja. Ja, ik heb nog een... Uh, ja, omdat het over Benny Dorm ging. Ja. Oh oh, dat gaat weer helemaal fout. Oh, oh. Nou, hij zong het al, hè. Oh, oh, oh, oh, oh Hij voelde al als zijn water dat het niet goed ging komen. Nee, maar ik, zei, ja. ik, zei het al... Het ging over Benidorm. Het ging over Benidorm, dus heb ik maar even een Spaans liedje opgezocht. Oh, leuk. Maria no más es tu nombre y tal vez no sabrás que prefiero que te alames tan solo Maria, Maria no más. María no más. Me pregunto qué secreto tendrás, que me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí. María Elena, María Dolores, María Cristina, María Lao. María no más, tú no sabes qué dichoso me si me dices que eres mía, mi dulce María, María no más. María, María. María no más. Me pregunto qué secreto tendrás, que me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí. María Elena, María Dolores, María Cristina, María Lao. María no más, a mi lado muy feliz vivirás Te juro que yo quiero tan solo a María, María no más. María, María no más. María, María, Maria, Maria. Cliff Richard in het Spaans. Ja, Maria no mas. Ik heb het singeltje nog ergens thuis, geloof ik. Of heb ik hem toen verkocht voor veel geld? Dat zou ik nog kunnen. <laughs> je weet het maar nooit. Ik heb nou weten we waar hij het allemaal van doet, hè Bart? Ja, ik weet. Ik heb hem wel gehad, maar ja, ja. Ik heb laatst, eh, ja, volgens mij heb ik hem niet meer. Maar dat maakt niet uit. Mariano Mas, Cliff Richard en The Shadows natuurlijk. En het nummer dat, eh, eh, ja, nou ja, dat was in het Spaans. Toch? Ja, gedeeltelijk. En Bart is er ook, dus we hebben straks weer een, een matchbox zonder het lange verhaal op Facebook. Deze keer had geen zin vandaag, ik nog wel. Andere oorzaak. Huh? Andere oorzaak. Andere oorzaak. Oké, we zullen het er niet over hebben. Met een, eh, een writersblok. Ja, een writersblok had hij. Ja, oké. Nou, dat kan. <laughs> oh, dit is ook wel weer heel mooi dit. Het liedje heet Oké. En het is Ilse de Lange. We can sit in the silence without a sit in the quiet and still be heard. Let the tears go if you feel you got it. Let your mind speak if you really want it. Let your soul breathe, let your soul breathe. If you really want you want It's okay with me. Be what you wanna be. Let me be your safety when the fall is dark I've been where you've been. Lean on me, my friend. You can let the pieces of your heart start crumbling. It's okay with me. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay with me. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay with me. It's okay, it's okay, it's okay. Rumors hit you like thunder so damn cruel. Almost taking you under like a what you want to be. Let me be your safety when the fall is dark and deep. I've been where you've been. Lean on me, my friend. You can let the pieces of your heart start crumbling. It's okay with me. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay with me. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay with me. It's okay, it's okay, it's okay tears go if you feel you gotta let your mind speak if you really wanna let your soul breathe let your soul breathe if you really wanna it's okay with me be what you wanna be let me be your safety when the fall is dark and deep i've been where you've been lean on me my friend you can let the pieces of your heart start crumbling. It's okay with me. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay with me. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay with me. It's okay, it's okay, it's okay. de Lange was dat. En eh, als je er hoort praten, dan hoor je duidelijk dat ze uit Almelo komt. Maar als, je, als ze zingt, dan hoor je daar niets van. Dat is heel merkwaardig. Maar het is, uh, ik blijf het een fantastische zangeres vinden. Ilse de Lange dus. En oké, zo heet hem het nummer. Oké, oké. Nou, oké dan. Eens even naar de klok kijken. Oh, we hebben nog even, we kunnen nog even wat moois draaien. Bijvoorbeeld Eric Clapton en Tulsa Time. Eric Clapton, joehoe, Tulsa Time. En dat was ook weer eens even lekker. Volgende is ook wel een leuke. Glenn Campbell is dit. En ehm, die heeft het over eh, iemand met een hele rare naam. Ik zeg het helemaal fout, want dit zijn de Dillards. Ja, ik was weer helemaal fout. I've just seen a face. The Dillards. Seen a face, I can't forget the time or place we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Ah, da, Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I dream of her tonight. Ah, Oh, guess I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. For other girls were never quite like this. Ah, da, da. de Dillards. En dat is een leuk eh, country bandje. Cowboy muziek dus. En eh, dat eh, kennen we natuurlijk allemaal van het album Help van de Beatles. I've Just Seen a Face. Gezongen daar door Paul McCartney. En nou ja, geef zo'n liedje aan een stel Amerikanen. En er komt een fiddle en een banjo en een mandoline. En nog meer van dat soort zooi. En een, een paard. En het een lijkt de wandelclub wel. En een paard en een cowboyhoed komt erbij. En huppa, we hebben weer een cowboyliedje. Huppa! Zo, ah, een cowboyliedje. I've just seen her face. <laughs> the Dillards. I was born and raised down in Alabama. Oh On a farm way back up in the woods. Nou, ik niet hoor. I was so ragged that folks used to call me Patches. Yeah. Papa used to tease me about it. Of course, deep down inside he was hurt because he'd done all he could. Nou, oké okay, dan maar weer. Papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised to the ground. When he tried to get up, life would kick him back down. One day, Papa called me to his dying bed, put his hands on my shoulders, and in tears he said, he said, Patches, I'm depending on your son to pull the family through. My son is all left up to you. Two days later, Papa passed away. I became a man that day. So I told mom I was gonna quit school, but she said that was daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt that I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home. But I would remember what my daddy said with tears in his eyes on his dying bed. He said, Patches, I'm depending on you, son a strong rain came and washed all the crops away. And at the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. And you know, Mama knew what I was going through, cause every day I had to work the fields. Cause that's the only way we got our meals. See, I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mama pray, Lord, give him strength to make another day. No years have passed and all the kids are grown. they just took mama to a brand new home. Lord knows, people, I shedded tears, but my daddy's voice kept me through the years. Saying, I just, I'm dependent your son. The blood found me through. My son, it's all. ik zei het al, Glen, Campbell was dat. En het liedje dat heette eh, Patches. Ja, en dan eh, is het alweer klaar. ja zo, much fun was het niet today voor ons. Maar rotgelachen. de mensen thuis wel. De mensen thuis ook. Nou, daar gaat het toch om. Het was net een soort dik voor elkaar show luisteraars. Daar zijn we dan weer met uh, Dick van die Zeg Hallo fans. Nee, nou, nou, laat maar Goed, um, nou, <laughs> vroeger eh, met, met heb ik dat wel vaak gedaan. Want tijdens optredens hadden we een halve dik voor elkaar show. Op, op bruiloft en zo. Hij deed de groot en ik was dik voor elkaar. Nou, lachen. Lachen toch. En hij deed Toos en Beb en zo. Ja, dat zijn niet goed. Ja. Toos en Beb. Ja, het is ook bijna Beb. Uh, Toos. Wil ik Beb niet aan doen. Maar goed, oké. het is weer klaar voor vandaag, dames en heren. We zijn weer klaar. U krijgt zometeen weer eh, de man met het doosje. En die gaat vast weer hele mooie muziek eh, voor u draaien anders, eh, kan Nee, die man die heeft, heeft zo'n smaak, jongen, dat wil je niet weten. Nou. Maar eh, wij gaan eruit en eh, wij gaan u uh, vermaken, of Bart gaat u vermaken met Matchbox. En ik zou zeggen, nou, ik ben er niet meer. Ik ben er dinsdag pas weer. En ik, wens u, ik wens u een fijn weekend.